Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer is voor een prijsplafond op energie. Dat werd duidelijk in het debat met minister Jette dat tot diep in de nacht duurde. Het plan gaat op 1 januari in, maar zorgt nog voor veel onduidelijkheid in de Kamer. Zo vragen partijen zich af of energiebedrijven geen extra winst maken met belastinggeld. Toch heeft een ruime Kamermeerderheid liever een prijsplafond met gebreken dan helemaal geen prijsplafond. Het plan om de energierekening per 1 januari kunstmatig laag te houden kost zo'n 23,5 miljard euro. In de Franse stad Montpellier is een jongen van 14 overleden nadat hij door een auto werd overreden. Het gebeurde tijdens ongeregeldheden die waren uitgebroken na de halve finale tussen Frankrijk en Marokko op het WK. De jongen was in een groep die de auto belaagde waaruit een Franse vlag stak. De automobilist sloeg op de vlucht en reed met hoge snelheid op meerdere mensen in. De bestuurder is nog niet gevonden. In Nederland gingen ook supporters de straat op. In verschillende steden heeft de politie aanhoudingen verricht. Vooral voor het afsteken van vuurwerk of belediging. Mexico en Oekraïne zijn dit jaar de dodelijkste landen voor journalisten. In de landen kwamen respectievelijk 11 en 8 journalisten om tijdens hun werk. Dat meldt de reporters Without Borders. Mexico staat al jarenlang bovenaan de ranglijst. Wereldwijd zijn dit jaar 57 medewerkers van media gedood. In totaal zitten ruim 500 journalisten gevangen, waarvan zeker 100 in China. In de haven van Vlissingen heeft de douane bijna 1300 kilo cocaïne gevonden. Dat meldt Omroep Zeeland. De drugs kwamen uit Ecuador en hadden een straatwaarde van 95 miljoen euro. Waarschijnlijk kwam het via de haven van Antwerpen naar Vlissingen. De drugs waren verzonden naar een Zeeuws bedrijf... dat volgens het OM niks met de cocaïne te maken had. De vangst is inmiddels vernietigd. Het weer. Het KNMI heeft tot vrijdag code geel afgegeven voor gladheid. In het westen is het min 2. In het oosten daalt het kwik naar min 10. In het noorden is er kans op een winterse bui.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 you can buy this. So you can keep that. <laughs> Wait a minute, uh, yeah, you can give me that back. Kerst op je radio met ZFM. Fijne kerstdagen. listen to hear sleigh bells in the snow, in the snow.